Mark Visser met het NOS Journaal. De afgelopen 50 jaar is het aantal boerenland- en weidevogels... met meer dan 2,5 miljoen teruggelopen. Ondanks allerlei initiatieven door boeren en natuurorganisaties. Er zijn nauwelijks meer patrijzen, zomertortels en ringmussen. En ook het aantal grutto's neemt ziender ogen af, meldt het CBS. Uit onderzoek blijkt dat de afname de afgelopen jaren wel is afgevlakt... maar van herstel is geen sprake. Het aantal ganzen daarentegen is de laatste jaren fors gestegen. Grote trekvogels vinden genoeg voedsel in open weilanden met veel mest. Het plan om ook s'avonds college te geven op de Wageningen Universiteit is van de baan. Studenten waren tegen omdat veel avonduren al zijn gevuld met sportactiviteiten of bijbaantjes. Docenten klaagden over extra stress. Een van de redenen voor avondcolleges was ruimtegebrek. Het aantal studenten in Wageningen is sinds 2007 verdubbeld. Naar verwachting zal dat tot 2025 nog verder groeien van 10.000 naar bijna 16.000. De CDU van bondskanselier Merkel is de duidelijke winnaar van de regionale verkiezingen in Saarland. De christendemocraten krijgen ruim 40% van de stemmen. De SPD leidt een gevoelig verlies, ondanks de populariteit van de nieuwe partijleider, Martin Schulz. Zijn partij blijft in Saarland steken op nog geen 30%. Een Amerikaanse veteraan heeft alsnog een onderscheiding gekregen voor zijn strijd in de Tweede Wereldoorlog. De 92-jarige Oscar Davis kreeg een Purple Heart, een hoge militaire decoratie. Hij werd op het slagveld geraakt door een granaatscherf. Na de oorlog kreeg Davis te horen dat hij een Purple Heart zou krijgen, maar dat er nog wat papieren moesten worden getekend.